Hij wil uitleggen over de ophanging van de Nederlands-Iraanse vrouw Sarah Bahrami... De advocaat van Baghami is verontwaardigd. Hij zegt dat hij vooraf niet was ingelicht over de executie. Bagrami werd eind 2009 in Iran gearresteerd tijdens familiebezoek. Ze zou cocaïne hebben gesmokkeld en deel hebben uitgemaakt van een gewapende oppositiegroep. In Egypte wordt voor de vijfde dag op rij geprotesteerd tegen het bewind van president Mubarak. In de hoofdstad Cairo en in Alexandrië zijn duizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren. Daarbij zou door de politie in Alexandrië met scherp worden geschoten. De betogers zijn niet onder de indruk van het vertrek van het Egyptische kabinet. Ze willen dat ook Mubarak opstapt. Ook oppositieleider El Baradei eist het vertrek van de president. Het leger heeft iedereen opgeroepen het protest te staken en zich te houden aan de avondklok. Die is uitgebreid, gaat al om vier uur in. Het dodental door de protesten loopt op. Vooral gisteren zijn er veel mensen omgekomen. In Alexandrië werden twintig doden geteld en in Cairo 30. Volgens journalisten hadden veel lichamen schotwonden. In Wormerveer in Noord-Holland woedt een grote brand in een bedrijf waar houtverwerkingsmachines worden gemaakt. Het vuur brak aan het eind van de ochtend uit, maar het is niet duidelijk waardoor. De brandweer van Wormerveer krijgt hulp van korpsen uit de buurt. De auto bestaat vandaag 125 jaar. Op 29 januari 1886 diende Carl Friedrich Benz het patent in voor de eerste auto die reed op benzine. In een videoboodschap op internet heeft de Duitse bondskanselier Merkel stilgestaan bij het jubileum en Duitsland een echt autoland genoemd. Bij de wereldbekerwedstrijden schaatsen in Moskou heeft Irene Wüst zilver gewonnen op de 1500 meter. De Canadese Christine Nesbit werd tweede, Martina Sablikova uit Tsjechië derde.